Helden met het NOS-journaal. In Moskou heeft de Russische president Poetin urenlang gesproken met een Amerikaanse delegatie over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Er is nog weinig naar buiten gekomen over de inhoud van de gesprekken. Volgens een Russische diplomaat die bij het gesprek aanwezig was, zijn beide partijen niet dichter bij een oplossing gekomen.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 Daar wacht onder meer wereldkampioen Frankrijk. De eerstvolgende tegenspeler van Oranje is Tunesië. Die wedstrijd wordt morgenochtend gespeeld. De Nederlandse estafettezwemmers hebben goud gepakt op de 4x50 meter vrij. Marit Steenbergen, Milou van Wijk, Tessa Gielen en Valerie van Roon wonnen op de EK Korte Baan zwemmen in Polen. De Nederlandse mannen eindigden op de zesde plaats. Casper Corbeau plaatste zich voor de finale van de 100 meter schoolslag. Met 55 seconden en 77 honderdste was hij net iets langzamer dan het Nederlands record dat hij eerder vandaag zwom.